Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Logan Stassen volgt bagatieleider van de PVV in Brussel. Dat heeft PVV-leider Wilders gezegd tegen het ANP. Eerder vandaag bekend dat Stassen stopt als fractieleider van de PVV in Limburg. Matlener keert terug naar de Tweede Kamer. Op de A1 bij Apeldoorn heeft een boot enige tijd de weg geblokkeerd. De boot, een kruising tussen een sloep en een speedboot, gleed van een aanhanger en raakte daarna een passerende auto. Bij dat ongeluk raakte niemand gewond. De boot kwam op zijn kop op de snelweg terecht. Inmiddels is hij naar de kant gesleept en zijn alle rijstroken weer open op de A1. Kofi Annan, VN-gezant voor Syrië, waarschuwt voor een complete burgeroorlog. Volgens hem komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij. De voormalige VN-chef deed zijn uitspraak op een congres van de Arabische Liga in Qatar. Qatar heeft hem gevraagd een uiterste datum te stellen voor zijn vredesmissie. Anan werkt nog steeds aan zijn vredesplan, ondanks herhaalde oproepen om de missie in Syrië als mislukt te verklaren. Ook de Syrische oppositie is op het congres vertegenwoordigd. woordvoerder riep Rusland op om zich tegen de Syrische president Assad te keren. Volgens de oppositie is Rusland nu deel van het probleem, niet van de oplossing. In Groot-Brittannië zijn de festiviteiten rond het jubileum van koningin Elizabeth begonnen. koningin zit dit jaar 60 jaar op de troon. Het feest begon met 41 saluutschoten die tegelijkertijd werden afgevuurd in Londen, Edinburgh, Cardiff en Belfast. Zo'n 130.000 Britten juichten de koningin toe toen ze samen met haar man prins Philip vlak voor de paardenraces op de renbaan Epsom werd rondgereden over het parcours. Daarna werd de 86-jarige vorstin getrakteerd op een luchtshow van het stunt The Red Devils. Morgen volgt een vlootschouw op de Thames, maandag een popconcert voor Buckingham Palace met optredens van Shirley Bassey, Elton John en Jesse J. Dan het weer, zon en stapelwolken, in het noordoosten kans op een bui, maxima rond 18 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. Maxima zijn dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is 5 kilometer tussen Hoevelaak en Afrit Bunschoten. Daardoor loopt het ook vast op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Knoop het Hoevelaak 3 kilometer. Dit, dit weekend wordt er gewerkt op de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam op de A16. daarom staat er nu de hele dag al een file bij Knoop het Ridderkerk van 4 kilometer.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 U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. Oh, wat Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast op oh. op CFM vanuit Zandvoort. vanmiddag om half drie van onze eigen weerman Lex van Horen. We moeten er vandaag nog even van genieten van het mooie zonnige weer. Morgen is het voorbij, dames en heren. Jazeker. Maar vandaag hebben we nog wel lekker zomers weer. En vandaar ook lekker veel zomerse muziek. Wat dacht je van de eerste na vier uur? Dat was Aswat. En de single heet... Precies, Shine. ZFM voor Zandvoort en de regio. Eh, welkom bij derde en laatste En wat gaan we daarin onder meer doen, eh, Albertje? Nou, afgezien van het feit dat de deur nog steeds wijd openstaan. Ja, lekker hè? Voor mensen die langslopen en zeggen van, ik wil even binnenkomen kijken hoe radio gemaakt wordt. U bent van harte welkom bij uw lokale omroep ZFM. Dan, eh, wat gaan we vandaag nog zeker doen? Het is uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die heet, luistert naar de naam Sage. En voor de liefhebbers om kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het een, een culinair tintje heeft. Nou, vorige week had ook al een culinair tintje. Toen hadden we het over de kreeft. Maar dit is een wat algemener eh, culinair gedicht. Nou, verder eh, wellicht nog wat nieuwtjes en eh, her en der. Maar voornamelijk veel muziek. En ik zou zeggen, kom radio kijken. En hier is Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. like a blind man. I'm sick without a sense of feeling And this is how you remind me This is how as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing And this is how you remind me This is how de superhits met Rob van der Velden. Lange files naar het zuiden Heerlijk genieten van het eh, mooie weer van vandaag op het Zandvoortse strand. En dan deze plaat uit de speakers. Wind en Zeilen, jorde de single van Splitsing. Daarmee werd het eh, ruim kwart over vier. Albert-Jan, ja, de wat tijd... wilde je nou weer opzetten voor de, plaats? de, de tijd vliegt. Ja, dit is een verzoekje. Een verzoekje? Ja, verzoekje staat nu klaar. En, Vol eh, volgende plaats? Ja, dat is de volgende plaat alweer. Ja, want eh, we, barsten van de verzoekjes eigenlijk. Nee, ik dacht dat uh, popcorn uh, <laughs> verzoekje was. Nee, maar ik wil even laten horen. Dat is ook een gouden oude uit jouw, uit piratentijd wellicht nog. Ja, ja. Maar goed, die, die slaan we maar even over. Nee, we, de verzoekje. Dit is van een live cd van James Taylor. En het nummer heet How Sweet It Is. to thank you, babe I just wanna stop Just to thank you, babe Yes, I do How sweet it is to be loved by Yeah, to be loved by How sweet it is to be loved by Well, I'm gonna close my eyes and night now Wondering where just And everywhere I I think I've been here before for me all of my days a love so sweet So many ways I wanna stop thank you baby, I just wanna stop Just thank you you How sweet it is love to do stop, stop thank you, baby Yeah, now And I think so strong so right Stop and thank you, baby, baby i a love thing, and a love thing, and a love thing, and a love thing Gotta stop and thank you, baby I say, well now, well now, well now, well now, well now, well now To be loved like a honey to the bee, babe. Sugar to the sugar cane, jelly to the donut. It's like a love to a lonely man. Oh, I know to be loved, to be loved, to be truly, truly loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be truly, truly loved, to be loved, to be loved, to be loved, to be truly, truly loved, to be loved, to be loved. I want you all to do us a favor now Wat een verzoekplaat dit, uh, eh, Albert Ja, ik ben, ja. De, ben de aanvraagster ook eh, erg dankbaar. Jazeker. Ja. Wie, eh, wie hoorden we trouwens? James Taylor. Met een schitterende live recording van How Sweet It Is To Be Loved By You. Heb jij nog een eh, Tsjechische plaat in de aanbieding of nee, niet? Nee, helaas niet. Nee, want zelfs uit Tsjechië, uit Praag komen ze hierheen naar de studio van CFM voor een open dag. Zelfs die... Ben ik wel even een applausje ja, applaus. ja, maar Heel ze waren een beetje schichtig. Ik bedoel, ze ja, een beetje schichtig. Ja, ze hadden jou gezien, hè? Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. 45 een digitaal kanaal 40. Nee hoor, Robert Jan, ik ben het niet zo. <laughs> Oké. Nee hoor, je bent best wel mijn vriend hoor. <laughs> Komt helemaal goed. Ik maak het zo meteen wel goed. Ja, of nee? Wat is dit? Een fillertje wat je er nou over staat? Nee hoor, nee, nee. Het is gewoon muziek uit de jaren 80. Oké. Sheila E. en de Clemmers Live. Africa. even terug naar het eh, WK voetbal. Het EK staat voor de deur en we gingen nog even terug in de tijd. Want ik kreeg al een kreeg al opmerking, jullie draaien nog geen EK-nummers. Ik heb er nog helemaal niet voor in de stemming. Nee, je hoort ze wel op televisie heel veel langskomen. Hè? Je wordt er bij nou, do <laughs> doodgegooid zou ik bijna zeggen. En elke, en elke etalage is al helemaal oranje. Maar ik heb het hele, het hele gevoel nog niet hoor. Nee, ik ook niet. Ik mis hem ook. Ja. Maar goed, <laughs> wie weet uh, wat dit is, eh, kan nog komen. Wat wel gaat komen is het dier van de week, eh, Albertje. Ja, oh, en we hebben een mooie, want Sage, dat, daar hebben we het over. Want Sage is een heel jong meisjeskonijntje. Waarschijnlijk niet ouder dan een maand of vier. Ze ziet er heel erg lief en knuffelbaar uit. Maar vergis je niet, ze is een echte doener. Het is een heel actief, levendig en bezig meisje dat absoluut een flinke ruimte nodig heeft, want ze rent van links naar rechts en springt en klimt als de beste. Ze is vreselijk leuk om naar te kijken, je wordt echt vrolijk van haar. Omdat ze zo actief is, heeft ze niet alleen een huis nodig, maar ook een leuk vriendje om mee te spelen. Dit lieve konijntje is naast heel actief ook een beetje schrikkerig. Dus heel jonge kinderen zijn voor haar een beetje te druk. Een rustig huis is voor haar het beste. Dus ik zou zeggen, hebt u zo'n huis? Kom dan en geef Sage dan een thuis. En waar kan dat dan? Eh, u kunt haar bezichtigen in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of ga even naar de website www.dierentehuiskennemerland.nl. En het Dierentehuis is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Nou, Sage, dat moet nooit lang duren. Die vindt een thuis. Nee, die verdient zeker een thuis. Toch? Ja, ja. Ja, ja, zeker wel. Eh, Zo'n lief klein konijntje. nu voor jullie gaat zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoende heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje.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 Overal even lekker eten en zo. Heerlijk, heerlijk. Door de Baltimora en de Tazamboy. En daarmee werd het kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de week. Ik ben verzot op koken en voel mij dan te gek. Een lekker happy maken voor elke lekkerbek. Je moet eens zien hoe, ze zien hoe ze zitten te stoeien met een grote kip. Of fijne carbonade van een goede rib. Met wat kruiden en een glaasje wijn. En dan maar lekker schranzen. En maandag weer aan de lijn. Wat is hutspot zonder klapstuk? Wat is zuurkool zonder spek? Zonder snert is het geen winter. Dit is traditie in ons land. Wat is sushi zonder wasabi? Wat is saté zonder bami? Wat is chopsee zonder rijst? En de sambal hoort er natuurlijk bij. Ook dit is culinair Zandvoort. Zegt het voort. Zegt het voort. Het gedicht van de week. Deze week helemaal in het teken van culinair Zandvoort. Op het Gasthuisplein nog tot en met morgen. Gedicht van de week, heb je er ook eentje voor ons? Laat dat weten en stuur jouw gedicht naar redactie.cfmzandvoort.nl redactie.cfmzandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. En dank aan Albert-Jan. zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, langs de lijn.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 Meteen gaat huilen als ik geen Hagenij zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het restwerk zijn plan, een harekie gaan happen.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 Zo komt die oude waar op de ver van Dus net van nooit meer terug, heen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad meteen gaan helling als ik geen haar genees zo Meteen gaan helling als ik geen haar genees zo Meteen gaan helling als ik geen haar genees zo pull it Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of five, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. September 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records, Put me Amadeus! Amadeus! it's about. Come from from from from from Wonderbar, wonderbar. Dat was een hele speciale uitvoering van de single van Falco en Rock Me Amadeus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Iedereen weer eh, bedankt voor het luisteren. Albert-Jan en ik hebben het met veel plezier gedaan. Albert-Jan is voor een afspraak iets eerder de deur uitgegaan. Mag ook. En uh, heel veel plezier uh, vanavond uiteraard als je naar uh, eh, Sanford Culinair toe gaat.